Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,0. De beving was op het Zuidereiland bij een plaatsje ten westen van Christchurch... op een diepte van 11 kilometer. Het is de zwaarste aardbeving in Nieuw-Zeeland van dit jaar. Berichten over schade zijn er nog niet... maar Nieuw-Zeelandse media spreken van een zware beving... die vrijwel direct al meer dan 10.000 meldingen opleverde. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president... zal voor de rechter zeggen dat hij onschuldig is aan de aanklachten tegen hem. Hij zou in 2018 niet hebben aangegeven dat hij drugsverslaafd was... toen hij een wapen kocht, wat in strijd is met de wet. Daarna zou hij het wapen 11 dagen illegaal in zijn bezit hebben gehad. Hunter Biden zou tot 25 jaar cel kunnen krijgen... als hij voor alle aanklachten wordt eh, veroordeeld... al vallen de straffen voor deze overtredingen meestal lager uit. De afgelopen maanden zijn zeker 1200 kinderen onder de vijf jaar omgekomen in vluchtelingenkampen in Soudaan. De oorzaak is een vermoedelijke mazelenuitbraak in combinatie met ernstige ondervoeding. De kinderen zijn gestorven in de periode tussen half mei en half september. In Soudaan zijn ruim 3,7 miljoen mensen op de vlucht geslagen... voor de gevechten tussen het regeringsleger en de militie RSF. Het demissionaire kabinet heeft geen duidelijke visie op uitgaven op de langere termijn. Dat zegt de Raad van State in hun advies over de miljoenennota. Daarin komt het kabinet met een plan om de armoede tegen te gaan. Volgens het onafhankelijke adviesorgaan van de overheid zijn dat korte termijn maatregelen en mist er een plan voor de lange termijn. Zo kijkt het kabinet volgens hen niet naar de oorzaak van armoede. Het weer, het is overwegend droog bij minima rond de 15 graden. De komende dag wolken met af en toe zon. Het gaat hard waaien en het wordt zo'n 21 graden.